Vijf uur. Jobboot met het NOS Journaal. Het Irak produceren, importeren en de verkoop van alcohol verbiedt. Wie de wet overtreedt kan rekenen op een boete van ruim 19.000 euro. Voor veel Irakezen komt de maatregel als een verrassing. Wel werd er rekening mee gehouden dat de belasting op alcoholhoudende dranken zou worden verhoogd. Het Hoge van Irak kan de wet nog verwerpen. Spanje lijkt na bijna een jaar weer een regering te krijgen. De Spaanse sociaal-democratische partij PSOE steunt uiteindelijk toch de minderheidsregering van premier Rajoy van de conservatieve Partido Popular. Eerder waren de sociaaldemocraten ernstig verdeeld over steun aan Rajoy, maar nadat partijleider Sanchez gedwongen was om op te stappen, is er nu een meerderheid voor steun aan premier Rajoy. Sinds december vorig jaar verkeert Spanje in een politieke impasse. Er zijn twee verkiezingen gehouden, maar die leverden voor geen van de partijen een meerderheid op. De Europese Unie heeft de Belgische regering een deadline gesteld... voor het vlottrekken van de gesprekken over het CETA-verdrag met Canada. Als er morgenavond geen steun is van de Waalse deelregering... dan gaat de top komende donderdag, waarop het verdrag zou worden ondertekend, niet door. 27 van de 28 EU-landen zijn al akkoord gegaan met het handelsverdrag. Alleen de Waalse deelregering ligt dwars. Die is bang dat boeren uit Wallonië te maken krijgen met oneerlijke concurrentie van boeren uit Canada. En dan sportvoetbal. Feyenoord heeft in de Kuip tegen Ajax zijn eerste puntenverlies geleden. De wedstrijd eindigde in 1-1. De koploper had in de eerste helft moeten scoren, maar twee enorme kansen bleven onbenut. In de 55ste minuut kwamen de Rotterdammers op achterstand door een treffer van Casper Dolberg. Uiteindelijk voorkwam Dirk Kuyt dat de thuisploeg niet met lege handen bleef. Hij kopte in de 85ste minuut de gelijkmaker binnen. Andere uitslagen in de Eredivisie, NEC Vitesse 1-1 en FC Groningen AZ 2-0. Het weer vanuit het zuiden, later vanavond toenemende bewolking. Het blijft wel droog. Later vannacht in het zuiden mogelijk wat regen. Morgen bewolkt en in het zuidoosten regen. Later op de dag overal droog. Temperatuur morgen rond 10 graden. Dit was ZFM.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 put you in the worst mood. Uh. P1 cleaner than your church shoes. Uh. Belly point two just to hurt you. Uh. kill any pain any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Look what you done.